Ik zou zo graag een knijn zijn. Wat zou dat nou toch fijn zijn? Dat zou net iets voor mij zijn. Een keutel zou net trop zijn. Ik zou zo graag een knijn zijn. Mijn wat zou lekker zacht zijn. Zou met de kerst nooit thuis zijn. Ach, kon ik Ik zou zo graag een klein zijn. Ik zou de broer van mijn zijn. Ik zou niet abnormaal zijn. Mijn grappen zouden geen zijn. Ik zou zo graag een klein zijn. Geen hol zou mij te klein zijn. Af van de wippen spierpijn. Ach, kon ik maar een knijn zijn. Af van de wippen spierpijn. Maar kon ik maar een klein zijn